Ik denk dat D66 dus de beste partij is. Dat ze en zich echt inzetten voor het klimaat en strijden voor kansenongelijkheid en een goed innovatiebeleid hebben. En ik vind dat Sigrid Kaag zelf eh, sterk overkomt. En ik vind het ook een pluspunt dat ze een vrouw is. Gisteren en vandaag mochten mensen stemmen die in een risicogroep vallen... zoals ouderen of mensen met een ziekte. En op die tweede verkiezingsdag was de opkomst 12 procent. Vanmiddag rond 5 uur was dat 10 procent. Dus een heel aantal mensen besloot toch s'avonds nog te stemmen. Vier jaar geleden was de opkomst tijdens de Tweede Kamerverkiezingen trouwens in totaal bijna 82 procent. Bonaire gaat vanaf overmorgen in lockdown omdat het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft toenemen. De meeste hebben de Britse variant van corona te pakken. Op het eiland komt een avondklok, de scholen gaan op slot en er gaat een alcoholverbod gelden. Een boswachter heeft op het strand tussen Bergen en Schorrel meerdere nog levende zeepaardjes gevonden. Die zijn aangespoeld met het stormachtige weer van de afgelopen dagen. Ze gaan naar een groot aquarium. Dus nou ja, gauw, eh, we hebben altijd van die zakjes bij ons, van de hondenpoepzakjes. Dus daar eh, gauw wat water in geschept. En toen het beestje erin. En eh, nou, die begon gelijk te zwemmen, dus ja, dat zat wel goed. Terug in zee gooien heeft geen zin. Dat zouden de zeepaardjes niet overleven.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 Ik heb een masker opgezet. En als mijn vrienden erom vragen zeg ik dat het is alleen. die foto's zijn al van de wand. Alsof ik zo vergeten kan dat ik je mis. The song for you therapy for me.